Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland gaat Sierra Leone binnenkort vragen om de uitlevering van Bolle Jos. Dat zegt justitieminister Van Wil. Bolle Jos is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij was een tijd spoorloos, maar afgelopen weekend werd bekend dat hij dus in Sierra Leone zit. Van Wil hoopt dat de West-Afrikanen hem gaan uitleveren. We gaan het zien. Eh, ik hoop dat de eh, autoriteiten van Sierra Leone oprecht waren in hun eh, uiting dat ze graag mee wilden werken. Wij gaan een beroep erop doen. Wij gaan dat verzoek doen. Eh, en in het meest positieve scenario gaan ze daarop in en houden ze hem aan en zetten ze hem op vliegtuig. Bollejos is in Nederland veroordeeld voor drugstransporten en opdrachtgeven tot moord. Hij moet 24 jaar de cel in. Het cellencomplex op Schiphol is niet geschikt om asielzoekers vast te houden, dat zegt de rechtbank. Het centrum lijkt namelijk te veel op een gevangenis en dat mag niet volgens Europese regels rond de asielopvang. In het gebouw zitten mensen vast die asiel aan hebben gevraagd op Schiphol. En ook zitten er mensen een gevangenisstraf uit in het detentiegedeelte van het complex, waar de afdelingen lijken veel te veel op elkaar, zegt de rechter. Zo moeten asielzoekers ook urenlang in hun cel blijven en mogen ze niet zomaar naar buiten toe. En het is bekend tegen wie PSV en Feyenoord het gaan opnemen in de tussenronde van de Champions League. Bij de loting is PSV gekoppeld aan Juventus en Feyenoord moet tegen AC Milan. En we weten ook al tegen wie de clubs moeten als ze eventueel de achtste finales gaan halen, zegt commentator Arman Afsaroglu het is eh, nu al te zeggen dat PSV en Feyenoord allebei, eh, als ze doorgaan, spelen tegen of Arsenal of tegen Inter uit datzelfde Milaan. Dus stel ze gaan allebei door, dan spelen ze in elk geval tegen Arsenal en Inter. Nog onduidelijk wie dan tegen wie. Maar dat zijn de twee ploegen die zij dus allebei kunnen treffen, Arsenal of Inter Milaan. Het weer dan nog.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 Door een te hoge vrachtwagen staat er file op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein is de vertraging 20 minuten vanaf knooppunt Zaandam. Verder ook een file op de A10 op de Ring Noord... tussen de Koentunnel en Landsmeer, 10 minuten op onthoud.